Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat zijn regering niet van plan is... op korte termijn de Palestijnse staat te erkennen. Het moet volgens hem onderdeel zijn van een breder plan voor een twee-staten-oplossing... en blijvende veiligheid voor de Palestijnen en Israëliërs. Gisteren maakte de Franse president Macron bekend dat Frankrijk Palestina officieel zal erkennen als staat. Hij wil dat doen op de algemene vergadering van de VN in september... Na die bekendmaking riepen Britse parlementsleden premier Starmer op om dat ook te doen, maar dat doet hij dus niet. Een docent uit Utrecht die verdacht wordt van ontucht met drie minderjarige leerlingen... had ook contact met andere meisjes. Er zijn expliciete beelden van hen gevonden op zijn computer en telefoon. Dat zei het OM vandaag tijdens een tussentijdse zitting. De docent van 45 zit sinds januari vast. In Almere wordt een filiaal van McDonald's gebouwd... nog voor de definitieve toestemming is gegeven. De fastfoodketen vindt het wachten op goedkeuring van de gemeente te lang duren. Over de komst van de McDonald's in de ecologische wijk Oosterwold... is het al anderhalf jaar onrustig. Omwonenden maakten bezwaar, maar de gemeente had al een vergunning afgegeven. Over de bezwaren heeft de gemeente nog geen knoop doorgehakt. Als de gemeente Almere beslist dat omwonenden gelijk hebben... moet McDonald's op eigen kosten het restaurant weer slopen. Wielrenner Wilco Kelderman heeft zijn contract bij Visma Leasebike verlengd. Hij blijft nog twee jaar bij de ploeg, zei hij vanavond in de avondetappe. Kelderman is 34 en wil de komende jaren mee blijven strijden voor grote successen... maar ook jonge renners helpen, zegt hij. Kelderman was dit jaar niet geselecteerd voor de Tour de France. Vier jaar geleden werd hij daar nog vijfde.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 FM. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are it. 心放肆吧。 call it life. One day while the light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 arms are